Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse regering moet meer doen om racisme te bestrijden. Dat zegt de VN-rapporteur voor racisme en xenofobie, Tendai Achume. Ze vindt dat de landelijke overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen... in de Zwarte Pieten-kwestie, omdat het gaat om gesubsidieerde evenementen. Wel prijst ze de beslissing om bij de landelijke intocht... alleen roetveegpieten in te zetten. Verder vindt ze dat scholen meer aandacht moeten besteden... aan de Nederlandse betrokkenheid bij slavernij en kolonialisme. En ook het onlangs ingevoerde boerkaverbod keurt ze af. VDL Netcar schrapt 700 banen die nu door uitzendkrachten worden ingevuld. Volgens het autobedrijf in Born verdwijnen er geen vaste banen. De Limburgse autofabriek heeft last van een krimpende automarkt. VDL gaf daarom eerder al aan dat het aantal werknemers moet krimpen. Vorig jaar was een piekjaar voor VDL Netcar... dat toen 7200 werknemers in dienst had... maar vorig jaar verdwenen ook al banen. Na de reorganisatie werken er nog zo'n 4800 mensen bij de autofabriek. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een noodbevel afgekondigd... om de klimaatbetogers bij het Rijksmuseum zo snel mogelijk af te voeren. Al de hele dag blokkeren honderden betogers van Extinction Rebellion de stadhouderskade... Ze eisen snel maatregelen tegen verandering van het klimaat. De politie heeft tientallen activisten afgevoerd. Daarvoor worden stadsbussen ingezet. Wiebre van Haga gaat door als zelfstandig Kamerlid... en geeft zijn zetel niet terug aan de VVD. Door die beslissing is het kabinet zijn meerderheid kwijt in de Tweede Kamer. Van Haga zegt dat hij het regeerakkoord blijft steunen. Over nieuw beleid maakt hij zijn eigen afwegingen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt het te betreuren dat hij zijn zetel rooft. Twee weken geleden werd Van Haga uit de VVD-fractie gezet... omdat hij zich ondanks partijafspraken toch met zijn vastgoedbedrijf bemoeide. Het weer, steeds meer bewolking en vanavond en vannacht gaat het regenen.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 Bij elkaar staat er nu 30 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. Komt er een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo 5 kilometer en 10 minuten oponthoud. En ook op de A9, maar dan van Alkmaar naar Diemen tussen Aalsmeer en Holendrecht 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech op de rechte rijstrook.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 Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat ik... Eh, ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En eh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl.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 Uh. And if you think you the man, come on, admit it. Uh. And if she think I'm the man, I wanna hit it. Come on. Pardon me if you think I'm talking too soon. Just every Penny loafers and we can walk to the moon. I can tell you I feel like you a thriller. Ooh. Me, I'm a boss with the swag of a drug dealer. Yes. Who came across somebody who got work ethic playing off the ball? You got it and I can see you living off the wall. You do it and you gon' do it right. Yes. And I'm so happy you mine, we about to shine cuz baby, tonight. Yep. Red bottoms on, tat it all up, subtract. Nope, I want you to add it all up. The facts, a power couple is what they call us. Yep. Really gleam in the Chicago illy theme. We're a team, and I feel like you looking like Billie Jean when you walk the ground light up. And when you talk, you brighten the whole night up. Let's take a shot so we can party tonight up. Look at you dance, like it's diamonds on your glove when I look at your hand. You the finest in the club, take a look at your fans. And the women get jealous when they look at your man. Body so bad, I just gotta give props to you. Cars go past, and all of them will stop for you. To the sunlight, I think I wanna rock with you. So high that we can fly so. Baby, tonight.